Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Milieuorganisaties noemen het waanzin om Schiphol te laten groeien... terwijl er een klimaatcrisis is. Minister van Nieuwenhuizen denkt dat groei over twee jaar weer mogelijk is... doordat vliegtuigen stiller en schoner worden. De milieuorganisaties zeggen dat het nog tientallen jaren duurt... voordat de luchtvaart echt schoon is. Tot die tijd moet Schiphol volgens hen krimpen in plaats van groeien. Vorig jaar gingen meer dan 3000 uitzettingen van asielzoekers op het laatste moment niet door. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Dat is bijna de helft van het totale aantal uitzettingen. Asielzoekers spannen op de valreep een nieuwe procedure aan of verdwijnen in de illegaliteit. In september komt het kabinet met een plan om het aantal uitzettingen omhoog te krijgen. ABN AMRO stopt voorlopig met het bekijken van betalingen van klanten om hun persoonlijke aanbiedingen te doen. De bank neemt de stap nu de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd dat het waarschijnlijk in strijd is met de privacyregels. Vorige maand maakte ING bekend gerichte aanbiedingen te gaan sturen op basis van het betaalgedrag van klanten. Gisteren bleek dat ABN AMRO dat al lang doet. In de Zwitserse Alpen is gistermiddag een Nederlander om het leven gekomen. De 54-jarige wandelaar maakte deel uit van een groep van zes Nederlanders. Ze wilden op ruim 2500 meter hoogte een besneeuwde plek oversteken. Het slachtoffer gleed uit en viel zo'n 200 meter naar beneden. Als de Oranje Vrouwen komende zondag wereldkampioen worden... dan volgt er dinsdag aan het eind van de middag een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Daarna volgt rond 6 uur de huldiging op het Museumplein, zegt de gemeente Amsterdam. Alles gaat alleen door bij winst op de Verenigde Staten. Bij verlies vinden speelsters en staf een huldiging niet gepast. Het weer, zonnig, maar in het noorden ook bewolking. Het is 19 tot 24 graden. Ook morgen geregeld zon, vooral in de zuidelijke helft van het land.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 Er zijn twee rijstroken dicht. Een ongeluk op eh, de A9 van Diemen naar Amstelveen. Bij Amstelveen-Oost staat eh, vooralsnog slechts 2 kilometer file. De linkerrijstrook is zojuist afgekruist. N200 van eh, Amsterdam naar Halfweg. Tussen daar A10 en Halfweg een kwartier vertraging.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 www.zfmzandvoort.nl ese pum pum Tiene adrenalina mete la pista, Vente lo que sea. adrenalina me de la pista, venteame lo que sea. I like you, a Colleen Ari. Everywhere me go, me never left for at all. You say that I miss me at the Ram Dance Man.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 internet. www.zfmzandvoort.nl pull the roof back, just me, you, and the stars. Toast to the gods, she's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release. Got me sprung, wrapped in sheets, wake up, fuck, and then we going back to sleep.